9 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. COA noemt een groot tentenkamp voor vluchtelingen zoals in Heumensoord bij Nijmegen verre van ideaal. Dat zegt het COA in een reactie op kritiek van het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman. Die zeggen dat grootschalige opvang schadelijk is voor de veiligheid en gezondheid van asielzoekers. Zo worden sommige vluchtelingen gepest en bedreigd, bijvoorbeeld omdat ze homo zijn. Het COA zegt dat zulke zaken al worden aangepakt. In Heumenshoort zitten duizenden mensen. Axo Nobel zag zijn winst vorig jaar fors toenemen tot bijna een miljard euro. Dat is een stijging van 79 procent. De grootste verfproducent ter wereld verdiende het meest aan speciale lakken voor auto's, vliegtuigen en schepen. Er werden meerjaarcijfers bekend vanochtend. Zo zag Heineken de winst stijgen naar bijna 2 miljard euro. De verkoop van bier steeg met ruim 6 procent. En de transportsector deed het ook goed. Vanwege de aantrekkende economie lag de winst op het hoogste niveau in vijf jaar, zegt de brancheorganisatie TLN. Vooral verhuisbedrijven en vervoerders van bloemen en planten komen met positieve cijfers. De voorverkiezingen in New Hampshire zijn bij de republikeinse presidentskandidaten gewonnen door Donald Trump en bij de democraten door Bernie Sanders. Met de meeste stemmen geteld staat Trump op 35 gevolgd door John Kasich. Bij de Democraten komt Sanders uit op 60% en Hillary Clinton op 38%. En Paul McCartney staat vrijwel zeker op Pinkpop. De definitieve bevestiging lijkt nog een formaliteit, melden media in Limburg. Het gerucht dat de voormalige Beatle naar Pinkpop komt gaat al langer. Volgens bronnen is er nu een mondelinge overeenkomst met het management van McCartney. Volgende week wordt het programma van Pinkpop officieel bekendgemaakt. Het weer bewolkt en wat buien, mogelijk met natte sneeuw. Het wordt ongeveer 8 graden. Morgen meer zon, bijna overal droog, dan wordt het een graad of 7. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan nog altijd files met meer dan 10 minuten vertraging op de A6 richting Muiden bij Muidenberg, 8 kilometer. Na een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knoop het Raasdorp, 14 kilometer. Ruim een uur vertraging. De hoofdrijbaan is nog altijd afgesloten. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Oost-Sanenwerf en knooppunt de Nieuwe Meer 9 kilometer. Alle rijstroken daar zijn vrij. Geldt ook voor de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Na een ongeluk bij knooppunt Gouwen nog 6 kilometer. En na een ongeluk op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Huizen 5 kilometer. Ook daar zijn de rijstroken weer open. En dan nog een aanrijding op de A28 van Zwolle naar Utrecht.